4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Een jeugdleider van de scouting in Goes wordt verdacht van het brandmerken van drie kinderen. De 23-jarige man zou tijdens een zomerkamp een brandijzer tegen de rug van de kinderen hebben gedrukt. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie aan RTL Nieuws. Het was mogelijk bedoeld als ontgroeningsritueel. De slachtoffers zijn twee jongens en een meisje tussen de 12 en 14. De jeugdleider is op non-actief gesteld. Een finalist van het televisieprogramma Holland's Got Talent heeft voor de rechter bekend dat hij minderjarige jongens heeft misbruikt. Het zou gaan om kinderen tussen de 4 en 8 jaar oud uit Nederland, India en Kroatië. Lars de R gaf slachtoffers onder meer geld, ook botische iPods. De 26-jarige gitaarleraar eindigde in 2009 als tweede bij Holland's Got Talent. Onder meer twee van zijn leerlingen hebben aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie komt later vandaag met de eis. Acht Nederlanders zijn aangehouden voor een serie plofkraken in België. De mannen zijn mogelijk verantwoordelijk voor zes plofkraken in Vlaanderen... tussen mei en augustus. De politie kwam hen op het spoor doordat er steeds auto's... van hetzelfde Nederlandse verhuurbedrijf werden gebruikt. Er zijn huiszoekingen gedaan in onder meer Amsterdam en Maarsen. In België zijn drie gevangeniscellen doorzocht. In de Zuid-Franse gemeente Rodez is het hoofd van de lokale politie doodgestoken... Franse media melden dat de agent vanochtend drie keer werd gestoken... bij het stadhuis in het centrum van de stad. Hij overleed later in het ziekenhuis. De verdachte werd in de buurt aangehouden. Het zou gaan om een man van rond de 40 die een bekende is van de politie. Een week geleden zouden agenten zijn hond in beslag hebben genomen... omdat de man geen vergunning had. En dan het weer. Vanmiddag is het overal zonnig bij 18 tot 22 graden. Later vandaag neemt vanuit het noorden de bewolking weer toe... Morgen begint de dag in het zuiden met wat motregen. Daarna is het droog, met soms ook wat zon. Met zo'n 15 graden is het dan wel wat koeler. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De spits is begonnen met files op de A2 Amsterdam richting Utrecht... tussen Vinkenveen en Maarsen, 5 minuten vertraging. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Nieuw-Vennep, 7 minuten... A6 Muiden richting Lelystad tussen knooppunt Almere en Lelystad 10 minuten op onthoud.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 Dit is Muziek Boulevard Live op CFM. De lokale omroep van Zandvoort. Met de vaste items. De muzikaal van vandaag. De column van Nel Kerkman. De instrumentaal van de week. De gouden ouwe van deze week. En natuurlijk het weer voor het komend weekend. En het bioscoopprogramma van Circus Zandvoort in het tweede uur. Die komt ook nog langs. En dat is nog niet alles. We hebben ook nog nieuws uit onze badplaats en de directe omgeving. We hebben dus een vol programma. ZFM is te beluisteren op frequentie 106.9 of Psycho kanaal 40. En kijken, ja, volgens mij gaat dat nog steeds niet. Maar luisteren kan u wel via www.zfm-live.nl Mijn naam is Hans Wassenaar en ik start vandaag... na al dat Nederlandstalige met een Engelse. En ik weet zeker dat ik daar twee mensen heel veel plezier mee doe... die nu in de auto zitten. and dat is een lekker beginnetje. Na nou, al dat Nederlandstalige. Maar ja, was toch ook wel lekker, vond ik zelf. En we beginnen met, eh, uiteraard beginnen altijd hetzelfde, met hetzelfde. En dat is het uitgaansmenu, het uitgaan van in Zandvoort. De 28e kinderdisco van 5 en 12-jarigen. Pluspunt van 7 tot 9. De 29e, ja, oktoberbierfeest. Daar komt hij weer aan hoor. Gratis eh, muziekfestival in het centrum van Zandvoort. Aanvang om 8 uur. De 30e, Chanticoren en Zeeliederenfestival. Het centrum van Zandvoort van 11 tot 6. De 30ste, muziek op zondag. Studio Anthony, Oosterparkstraat 44, aanvang om 4 uur. En een klein stukje oktober, dat is de 6e. Ja, en daar mag ik zelf aan meedoen. Korendag. Thema deze keer is disco. Protestante kerk van 10 tot 10. En er is het de zevende, het Hazers Amazing Festival. Dat is dan wat van Willem. Wapen van Zandvoort van 4 tot 7. De zevende, Comedie. Moord in de coulissen, toneelgroep Vondel in Theater de Krocht. De 13e, Veteranendag Zandvoort, Strandpaviljoen Talassa, aanvang om 11 uur.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 van de Amerikaanse bassist Bob Moore en his orchestra. De melodie is geschreven door Boudelaire Bryant... en later bekend, als, oh, later bekend van Love Hurt. Studiobassist Bob Moore, en daar gaat het over dat, eh, die is eh, in Nashville en die scoorde een Amerikaanse top 10 hit met instrumentale nummer. Het werd ook in Duitsland, 9 weken nummer 1, en Nederland een grote hit. In Nederland zijn twee uitgaven bekend en één daarvan aan de B-kant van Hotsport... en de andere was My Three Sons. Mexico, en daar gaat het ook weer over, is door een aantal orkesten gecoverd... waaronder het orkest van Herb Albert. De eh, Limburgse trompetist Willy Schobbe had in 1962 een nummer 1 hit met zijn versie en de negen maanden in de top 30 van de Muziek Express stond. Waarvan drie tot nummer één. En ik heb uitgekozen eh, Mexico van Bob Moore. Woensdagmiddag 3 oktober van half 2 tot 4 kunt u weer aanschuiven in het Zandvoorts Verhalenmiddag. Ton Drommel gaat geanimeerd vertellen en veel foto's laten zien van de oude Noordbuurt. Hij zal genoeg ruimte laten om u ook aan het woord te laten. En we nodigen u dan ook van harte uit om uw verhaal te komen vertellen op deze gezellige middag. De kosten hiervan zijn 2,50 per persoon. En daarvoor krijgt u ook nog koffie met wat lekkers. Aanmelden kan bij de balie van de Blauwe Tram.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 Heb je interesse in de medemens en respect voor de mening van anderen? Kun je omgaan met weerstand? Meld je dan aan als buurtbemiddelaar. Buurtbemiddeling Zandvoort verzorgt een training... waarna je aan de slag kunt om buren te helpen... bij het oplossen van onderlinge problemen. Heb je interesse en of wil je meer informatie? Neem dan contact op via het telefoonnummer 023 5698 883. Ik herhaal 56 98 883. Of buurtbemiddeling at meerwaarde.nl column van de week van Nel Kerkman. Volgens mij is Zandvoort de Nationale Week van Toegankelijkheid... van 1 tot 6 oktober vergeten. In ieder geval schenkt Haarlem er wel uitgebreide aandacht aan. Omdat Zandvoort al bijna een jaar fusie met Haarlem heeft... had ik verwacht dat ook wij mee zouden doen aan de Nationale Week. Zo moeilijk is dat niet, want een draaiboek ligt al klaar in Haarlem. Misschien een idee voor volgend jaar. Het thema van het jaar van de toegankelijkheid gaat dit jaar over vrije tijdsbesteding... Helaas is dat voor mensen met een beperking vaak niet weggelegd. Een dagje dierentuin is al een grote hobbel om te nemen. Daarom is het thema lekker vrij en doen wat je zelf wil. Een gegeven om extra aandacht te vragen. Want als je er niet mee wordt geconfronteerd... is alles zo vanzelfsprekend. Zo zijn er nog meer ongemakken om te nemen. Een bewoner van nieuw van Unicum heeft al heel lang aan de Zandvoortse wegen... niet meer optimaal te bereiden zijn... Voor mensen met MS is het gehobbel in een rolstoel maar een dorp, een crime. Op 3 oktober gaat honderden mensen met en zonder beperking op pad... om locaties te testen op toegankelijkheid. Restaurants, winkels en vrije tijdlocaties en openbare locaties. Haarlem doet mee en de testdag wordt gecombineerd... met een ervaringsdag voor ambtenaren. Dus Politiek Zandvoort, doe eens gek... en maak er een pop-up weekend evenement van. Het hoeft niet op 3 oktober. Het mag ook op een andere dag. Pak de handschoen op en rij eens mee in een rolstoel... en ervaar waar de kuilen en de hobbels liggen. Dit keer dus niet de hobbels en van de raadsvergadering ontdekken... maar in de Zandvoortse wegen. Mede dankzij sponsoren is er een blauwe loper op strand gekomen... zodat minder mobiele mensen tot zee kunnen komen. Een goed begin is er al. Maar het zou prettig zijn als er misschien meer richting het Zuidstrand nog een blauwe loper zou komen. Als we toch mogen wensen, staat een aantal strandrolladers er ook in de, in de verlanglijstje. En ook de hellingproef bij de strandafgangen mag worden opgelost. Als iedereen mee kan doen en als niemand bij voorbaat wordt uitgesloten... levert dat een veel prettigere samenleving op. Een samenleving, samenleving die open staat voor verschillen. Zoals lekker vrij en doen wat je zelf wil. Nel Kerkman. een heel leuk evenement. En dat is zaterdag 30 september. En dat is van half elf tot half, half zes. Dus dat is een hele tijd. Op vijf locaties, vier in het centrum en één op het strand... treden dit jaar tien koren op met een divers repertoire... van shanties en zeeliederen. Shanties zijn vooral traditioneel. Van oudsher werkliederen, gezongen op grote schepen. Het krachtige refrein werd luidsteels meegezongen... en bepaalt het tempo van de werkers en dus het schip. Zijn zijn er zowel eh, klassiek en modern. Het zijn levensliederen. Meestal over vissersleed en zeemanslijden. Ja. De kosten zijn gratis en de website is www.shantiaanzee.nl. En het is natuurlijk in het centrum op vijf locaties. Op vier locaties in het centrum en één op het strand. Nou, wat wil je nog meer? Gezelligheid alom. Dus naar Chanties. de dagen duurt te duren. Als het golft, dan golft het goed. Als het golft, dan golft het goed. Niet te stuiten, niet te sturen. Duurt de dagen, duurt de duren. Als het golft, dan golft het goed. Op de mooiste zomeravond, bij de ondergaande zon de hand het laatste glaasje. Niemand weet hoe het begon. Op de rimpeloze vlakte van een vlekkeloos bestaan. Kan het plotseling gaan baan. God. to 20. dit was natuurlijk ABBA met Chiquitita, dat was duidelijk. We gaan op naar het volgende item. deze Ja, en ik heb een nummer 1 het uitgekozen uit 1975. En dat is gezongen door Kandia Kamarasafaran. Ja, wie is dat nou weer? Hij was beter bekend onder de naam Kamal. En dat is wel bekend. In een, is een Australische zanger. Opvallend is zijn donkerbruine en warme stem. Kamal groeide op in Kuala Lumpur als Kadia Kadabavaran... en zijn naam betekent zowel als aanhanger van de heer der lotusbloemen. Prachtig. Als klein schooljongetje verhuisde hij in 1953 naar Adelaide in, eh, in Engeland. Hij was arm, sprak nauwelijks Engels en ondervond rassendiscriminatie... die een dominante rol speelde in het Australië... Oh, hij is dus in Australië geëmigreerd. En in 1959 maakte hij zijn buurt als zanger... maar in Nederland brak hij pas door in 1975... Daar, dankzij de, de Elephant Song. En die gaan we straks ook horen. De plaat was te horen in een tv-documentaire over de Wereld Natuurfonds. Producer Hans van Hemert schreef het lied voor Kamal... en de opnamen werden enorm succes in Europa... De tekst was van Gregor Frenkel Frank. De plaat stond vijf weken op de eerste plaats van de top 40 in de nationale hitparade. En hier komt Kamal met The Elephant Song. Tell me, said the elephant, tell me, brothers, if you can, why all the world is full of creatures Yet we go in fear of man. Tell me, said the elephant, tell me why this has to be. We have to run from man the hunter, never say. woensdagmiddag 3 oktober van half 2 tot 4... kunt u weer aanschuiven bij de Zandvoortse Verhalenmiddag van Tom Drommel. En hij gaat geanimeerd vertellen over foto's en foto's laten zien van een oude Noordbuurt. Hij zal genoeg ruimte laten om ook aan u het woord te laten. Wij nodigen u dan ook uit van harte om uw verhaal te komen vertellen op deze gezellige middag. De intree is 2,50 per persoon en ik krijgt u een bakje koffie en wat lekkers voor. Aanmelden kan bij de balie van de Blauwe Tram en dat is 023 3040700 700 023 30 En het is dus woensdag 3 oktober van half 2 tot 4. En de locatie is de Blauwe Tram. En de Blauwe Tram, ja, dat is de Louis Davis Carré, nummertje 1.